Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Hackers hebben vaartmaatschappij Lot platgelegd. Zo'n 1400 passagiers kwamen vast te zitten op de luchthaven van Warschau... omdat vluchten werden geannuleerd of vertraging opliepen. De aanval was op het deel van het systeem waarmee de vluchtplannen worden ingediend. Het duurde vijf uur voordat de cyberaanval werd afgeslagen. De Poolse justitie onderzoekt het incident. Servië heeft een verzoek ingediend bij Zwitserland om de Bosnische commandant Nasser Oric uit te leveren. Deze maand werd hij daar opgepakt. Servië wil Oric vervolgen voor de moord op zeker negen Servische burgers in 1992. Het is nog niet bekend of Zwitserland de Bosnier ook daadwerkelijk gaat uitleveren. Oric was in de jaren 90 de militaire leider van de moslims in Srebrenica... toen de enclave door Servische troepen werd belegerd. YouTube heeft in Turkije het PVV-filmpje met Mohammed-cartoons geblokkeerd. Dat meldt PVV-leider Wilders op Twitter. Hij heeft een bericht gekregen van YouTube dat het filmpje op verzoek van de Turkse overheid niet is te zien. Het bedrijf zegt gehoor te geven aan de lokale wetgeving. Wilders zette het filmpje dit weekend online nadat het uitzenden ervan in zendtijd voor de politieke partijen niet doorging. Dat kwam door een fout van een toeleverancier van de NPO. En in Spanje is een zwaargewonde man uit een grot gered. De speleoloog van 45 was samen met vrienden de grotten aan het onderzoeken... toen hij eergisteren uitgleed en in een 7 meter diepe spleet viel. 40 reddingsmedewerkers die slaagden erin de man met een brancard... door de smalle tunnels naar boven te halen. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe wat regen. Het koelt ook af tot een graad of 11.